Zit van der Linde met het NOS-journaal. Marokkaanse reddingswerkers hebben het jongetje uit de put gehaald waar hij al dagen in vast zat. De vijfjarige kleuter werd een half uur geleden afgeschermd naar boven gehaald. Of hij nog in leven is, is onduidelijk. Er is dag en nacht gewerkt om een tunnel te graven om bij het jongetje te komen. De actie werd meerdere keren stilgelegd vanwege instortingsgevaar. En vanochtend werd duidelijk dat reddingswerkers bij het graven van het laatste stuk op een rotsblok waren gestuurd. Rondom de put hebben zich de afgelopen dagen mensen verzameld. Er is in groepen gebeden voor een goede afloop. De afgelopen dagen zijn in Tirol acht mensen om het leven gekomen door lawines. Gisteren ging het om vier Zweedse toeristen en hun Oostenrijkse gids. Zij waren volgens de politie off-piste aan het skiën. Een ander lid van de groep overleefde het en wist hulp in te schakelen. Elders in de deelstaat werd gisteren een oud echtpaar onder de sneeuw bedolven. Zij overleefden dat niet. En weer in een andere plaats kwam vandaag een groep van vijf skiers in een lawine terecht. Dat werd één van hen fataal. In Zuidland in Zuid-Holland is vanmiddag een verzorgingshuis ontruimd. Er was brand uitgebroken en zeker 28 bewoners zijn ergens anders opgevangen. Vanwege waterschade kan nog niet iedereen terug naar huis. En het gerechtshof heeft de Belastingdienst stevig op de vingers getikt in een zaak waarin een bedrijf jarenlang ten onrechte is achtervolgd. De BV van een echtpaar werd onderworpen aan flinke controles en een onderzoek. Het hof oordeelt dat de dienst 25.000 euro moet betalen aan het echtpaar voor proceskosten. Nog openstaande heffingen worden vernietigd. Het weer nog op veel plaatsen regent het. Gedurende de nacht blijft het nat en rond de 7 graden. De regen houdt lange tijd aan morgen.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 Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a chick that's even better. I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Oh, I be instant, now listen me what you want. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. You love the way my butt boom, boom, boom, boom, boom. Keep your eyes on my boom, boom, boom, boom.